spoedige start. Raymond Seré met het NOS-journaal. In Nigeria zijn tientallen doden gevallen bij twee zelfmoordaanslagen in de noordoostelijke stad Madagali. Twee vrouwen bliezen zichzelf op aan weerszijden van een markt... waardoor zeker 55 doden vielen en zo'n 60 mensen gewond raakten. Volgens sommige bronnen waren de daders meisjes. Waarschijnlijk zit de terreurbeweging Boko Haram achter de aanslag. De Amerikaanse inlichtingen en veiligheidsdiensten onderzoeken de cyberaanvallen tijdens de Amerikaanse verkiezingscampagne. President Obama heeft erom gevraagd. Tijdens de campagne werden onder meer de Democratische Partij en de mailbox van Clintons campagneleider Podesta gehackt. Amerikaanse inlichtingendiensten beschuldigden in oktober Rusland van het goedkeuren of van het uitvoeren van die aanvallen. Die zouden zijn bedoeld om de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden. Lodewijk Asscher wordt lijsttrekker van de Partij van de Arbeid... bij de Kamerverkiezingen in maart. Hij kreeg ruim 54 van de stemmen. Diederik Samson kreeg 45 van de stemmen. Samson is per direct geen partijleider meer... en heeft besloten dat hij naar aanleiding van de uitslag... maandag ook het fractievoorzitterschap van de PvdA neerlegt... en per direct vertrekt uit de Tweede Kamer. Roger van Bokstel is benoemd tot president-directeur van de Nederlandse Spoorwegen. De 62-jarige van Bokstel was sinds augustus 2015 interim-topman van NS. De Raad van Commissarissen wil hem graag houden en droeg hem voor bij minister Dijsselbloem. Zijn contract loopt nu tot augustus 2019. De voormalig D66-senator van Bokstel moest de spoorwegen in rustige vaarwater brengen... en het vertrouwen in de organisatie herstellen na de mislukking met de Vira en de onregelmatigheden bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg. Hij verving Timo Huges, die terecht moet staan voor die onregelmatigheden.